De krant schrijft dat de 64-jarige Weijers tal van prominente posten heeft... onder meer bij Shell, Heineken en het Concertgebouw. Wel stapte hij half op oktober op als president-commissaris bij Ajax de tweede plaats in de ranglijst staat Niek-Jan van Kesteren, directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW en lid van de Eerste Kamer voor het CDA. Shell-topman Ben van Beurden is de nummer drie. De hoogste vrouw is Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau op de elfde plaats. Bij een aanval van de Amerikaanse luchtmacht op islamitische staat bij de Iraakse stad Fallujah is waarschijnlijk een aantal militairen van het Iraakse leger omgekomen. Het Amerikaanse Centrale Commando meldt dat er gisteren verschillende luchtaanvallen op IS zijn uitgevoerd. Bij een van die aanvallen zouden zo'n 10 Iraakse militairen zijn omgekomen. De luchtaanvallen zouden zijn uitgevoerd naar aanleiding van informatie van het Iraakse leger. Het Amerikaanse leger heeft een onderzoek ingesteld waarbij ook het Iraakse leger betrokken wordt. De Amerikaanse biotechnologieconcern ISIS Pharmaceuticals verandert zijn naam. Het wil voorkomen dat het wordt verward met terreurgroep IS, die ook wel ISIS wordt genoemd. Het bedrijf gaat Ionis heten. Het concern dat vooral medicijnen maakt heeft ongeveer een jaar gediscussieerd over de kwestie. De aanslagen in Parijs, die werden gepleegd door terroristen van IS, waren de druppel. Een woordvoerder zegt dat het bedrijf bekend wil zijn vanwege het goede werk voor patiënten en niet vanwege zijn ongelukkige naam bedrijf werd eind jaren 80 opgericht en vernoemd naar de Egyptische godin Isis, die onder meer werd vereerd vanwege haar helende krachten. Het heeft een beurswaarde van 7 miljard dollar. Het weer, vannacht bewolkt en droog met minima tussen 8 en 11 graden. Overdag ook bewolkt, maar in het zuiden ook wat zon. Er staat een matige en op de wadden krachtige zuidenwind...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 www.zfmzandvoort.nl parking lot. And now they pay paradise to put up a fucking screen door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise, put up a parking lot And nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise up a parking lot.